4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus... is de afgelopen dag met 54 toegenomen, heeft het RIVM bekendgemaakt. Gisteren kwamen er 16 doden bij, het laagste aantal sinds half maart. Het totale aantal coronadoden staat nu op 5510. Het werkelijke dodental ligt een stuk hoger... omdat lang niet iedereen wordt getest... Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen... is het afgelopen etmaal toegenomen met 35. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft het cassatieverzoek van de moordenaar van Anne Faber afgewezen. De veroordeling van Michael P. kan in stand blijven, zegt hij in zijn advies aan de Hoge Raad. Hij vindt wel dat de strafoplegging opnieuw beoordeeld moet worden. P. werd vorig jaar door het gerechtshof in Utrecht veroordeeld tot 28 jaar in tbs. Maar tijdens een houding zou geweld zijn gebruikt en zou hij niets op zijn zwijgrecht zijn gewezen. Volgens het Utrechtse Hof was dat onterecht, maar P. kreeg er niet minder straf door. Het dodental van de twee aanslagen in Afghanistan is opgelopen tot meer dan 30. Ook zijn er tientallen gewonden. Gewapende mannen die vanochtend een kraamkliniek van Artsen zonder Grenzen binnenvielen... en explosieven tot ontploffing brachten... hebben daar zeker 13 mensen gedood, onder wie twee pasgeboren baby's. Later blies een zelfmoordterrorist zich op tijdens een begrafenis van een politiechef in de buurt van de oostelijke stad Jalalabad. Daar zouden zeker 21 doden zijn gevallen, onder wie regionale bestuurders. Het lijkt erop dat IS achter de aanslagen zit. De nachtwacht in het Rijksmuseum in Amsterdam wordt pas in januari gerestaureerd. Het was de bedoeling om in augustus te beginnen met het schilderij van Rembrandt... maar vanwege de coronaregels lukt dat niet. Om anderhalve meter afstand te houden kunnen in de glazen ruimte in het museum maar twee mensen tegelijk aan het schilderij werken. Het weer, geregeld zon, maar er trekken ook enkele buien van west naar oost met kans op hagel.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 Just remember when you push up to have a strong rap, cause nowadays things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or they'll leave you penniless. With desire. and my cold temperatures. The main topic might marry her.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 Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la like your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy been like I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me.